Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Tweederde van de plastic verpakkingen uit supermarkten is niet goed recyclebaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuur en Milieu, schrijft de krant Trouw. Vooral Jumbo en biowinkel Ecoplaza komen slecht uit de test. Lidl en Albert Heijn scoren het hoogst. Ook aanmerken deden het niet zo goed. Het komt volgens de onderzoekers doordat ze niet alleen voor Nederland produceren... en dus ook rekening moeten houden met de recycle- en sorteersystemen uit andere landen. Een deel van Canada kampt met hevige regen, overstromingen en aardverschuivingen. De stad Vancouver is grotendeels van de rest van de provincie afgesloten... doordat toegangswegen onbegaanbaar zijn geworden. Er zijn duizenden mensen geëvacueerd. Het noodweer heeft aan zeker één persoon het leven gekost. Afgelopen zomer werd Canada ook al door noodweer getroffen. Toen was het extreem warm met temperaturen van bijna 50 graden. Auckland in Nieuw-Zeeland gaat mondjesmaat weer reizigers toelaten... en inwoners mogen de stad weer uit. De grootste stad van het land is nog wel op slot voor buitenlandse reizigers... maar Nieuw-Zeelanders zelf zijn met een vaccinatie of een test over een maand weer welkom. Sinds augustus is de stad afgesloten van de rest van het land... om verspreiding van de Delta-variant te voorkomen. Volgens premier Arden ligt de vaccinatiegraad over een maand op 90 Genoeg om reizigers weer toe te laten. In de geboortecijfers van dit jaar is een klein corona-effect te zien, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS verwacht dat er dit jaar in totaal zo'n 180.000 kinderen geboren zullen worden. Het hoogste aantal sinds 2011. Vooral dertigers kregen vaker een baby.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 Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you'll always be my friend, sweet darling. What does she pretend? like in the song, remember? If you love somebody, set them free. Well, that's always with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is.